met het NOS-journaal. De Russische aanval op Oekraïne van vannacht duurde volgens president Zelensky meer dan 12 uur. Hij spreekt van een barbaarse aanval. Volgens het Oekraïense leger vuurde Rusland vannacht bijna 600 drones en 50 raketten af op een aantal Oekraïense steden. In Kiev kwamen vier mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Ook de zuidoostelijke stad Zaporizhia werd zwaar getroffen. Daar werden een school en wooncomplexen beschadigd. Zeker 16 mensen raakten daar gewond. Waarnemers spreken van een van de grootste Russische offensieven sinds het begin van de oorlog. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Cooper... staat de internationale gemeenschap op het punt om tot een staakt het vuren... tussen Israël en Hamas te komen. In The Guardian zegt Cooper dat na het bestand er weer humanitaire hulp in Gaza moet komen. Hamas moet dan alle gijzelaars vrijlaten. Cooper zegt dat er consensus was op de VN-top. De Israëlische premier Netanyahu zei daar nog dat Israël de klus moet klaren en Hamas moet vernietigen. In Hellevoetsluis is vanochtend een legale wietkwekerij overvallen. De daders namen volgens de politie de productievoorraad mee in een kleine witte vrachtwagen. De politie gaat uit van twee overvallers. Hoeveel ze hebben meegenomen of wat de waarde is van de buit is niet bekend. Tijdens de overval was één persoon aanwezig in de kwekerij. Die is niet gewond geraakt. In China is de hoogste brug ter wereld in gebruik genomen. De brug hangt boven een kloof en een rivier op 625 meter hoogte. Dat is te vergelijken met bijna twee keer de hoogte van de Eiffeltoren. De bouw van de brug in de zuidelijke provincie Guizhou duurde drie jaar. De brug is bijna anderhalve kilometer lang. Belangrijkste doel van het project was het verkorten van de reistijd. Het duurt nu twee minuten om van de ene naar de andere oever te komen, in plaats van twee uur. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, 17 tot 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En in het noordoosten is later in de middag kans op een bui. Morgen wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.